Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Een man heeft in Tunesië de doodstraf gekregen vanwege kritische berichten op Facebook over president Said. Volgens zijn advocaat wilde hij alleen maar op een satirische manier zijn mening geven over het nieuws... en heeft hij een groot deel van de berichten gekopieerd van anderen. Doodstraffen worden niet vaak opgelegd in Tunesië en het is meer dan 30 jaar geleden dat de laatste ook echt is voltrokken. Het lukt de Nederlandse publieke omroepen niet om samen tot omroephuizen te komen. Dat laat minister Moes weten aan de Tweede Kamer. Het kabinet bezuinigt op de publieke omroep en wil dat er vier of vijf omroephuizen komen. Enkele omroepen hebben al wel gezegd dat ze samen willen werken in een omroephuis... maar ze hebben ook verschillende belangen. Minister Moes vindt dat de politiek duidelijker moet maken wat er van de omroepen wordt verwacht. Het initiatief Wij eisen de nacht op wordt een officiële stichting. Na de moord op de 17-jarige Lisa uit Apkoude verschenen overal in het land posters om aandacht te vragen voor de veiligheid voor vrouwen. Via een crowdfunding werd 500.000 euro opgehaald. Met het opgehaalde geld wil de stichting iets doen wat echt impact heeft en leidt tot een blijvende verandering. President Trump geeft Hamas tot zondag middernacht om akkoord te gaan met zijn vredesplan voor Gaza. Hij noemt het een laatste kans, anders breekt voor Hamas de hel los... zoals niemand ooit heeft gezien, schrijft Trump op sociale media. In het vredesplan staan 20 punten, zoals een staakt het vuren... het vrijlaten van gijzelaars, wederopbouw van Gaza... en ontwapening en vertrek van Hamas-strijders. Actrice Kobi Timp is overleden, meldt haar familie aan RTL Boulevard. Tim speelde sinds de jaren 70 in tientallen Nederlandse films en tv-series. Zo had ze rollen in Spetters, Goede Tijden, Slechte Tijden... Toen was Geluk heel gewoon en zeggen ze A. Tim was verder bekend door haar rol van bovenbuurvrouw... in de comedy Het Zonnetje in Huis. Kobi Tim was 95 jaar. Het weer vanavond en vannacht vanuit het westen steeds meer regen. Morgen veel buien. In de middag zon en regen, dan 15 graden.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 AM to PM from New York to Central Pay. Just drop it, drop it every night and day. Don't yourself. Now you have to live in it. I feel more alive now than I ever have in my life. I have a chance to live as I dreamed. can. It's what soul is all about. Don't compromise yourself. You're all you've got. Dalai Lama. My religion is very simple. My religion is kindness. The world doesn't belong to leaders. The world belongs to all humanity. Nina Simone. This is the world you've made yourself given. I feel more alive now than I ever have candlelight on. We finna turn up all the night long. She in the mirror checking her soul. I sit spirits right in my wrong. T killer got my insides warm. No fit head beat my chest King Kong. Walk in the club, I'm gone. DJ Nas, he about to play my song. VIP poof up tall. Yo, can you move? I'm about to go to my spa. Drinks come out, I slaw. Cups on the side. I'ma need the ice on top. No fit head beat my chest King Kong. No fit head beat my chest King Kong. No fit head beat my no fit head beat my no fit head beat my chest King. Sweet in the ten o'clock the I long. Sweet in the ten o'clock the I long. night long. the turn up all the night long. It's lit. Everything lit like the moon in the midnight. Telling me to get right. Well, let's get right. Yeah. Get me in the mood, then I ignite. The green and the Dutch gotta hit right. You don't smoke late inside, sit tight while I get right. Yeah. Yeah. yeah. I am in the club and I'm turned all day. Girl, I can't whip when I twerk all day. You with the right one, it'll fail my face. Beat, beat my chest, King Kong. No fit head, beat my chest, King Kong. No fit head, beat my, no fit head, beat my, no fit head, beat my chest, King Kong. night long. She finna turn up all the night long. She finna turn up all the night long. Okay, now ladies. Yeah. Let me see you swing it from the front to the back. To the front to the back. Let me see you swinging from the front to the back. The back. Okay, now ladies. Yeah. Let me see you swinging from the front to the back. swinging from the front to the back. divine You bounce it, bounce it, bounce it, but you bounce it, ba ba You move it, bounce it, bounce it, but you move it, ba ba You work it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it.